Hij heeft de Nederlandse regering daarom gevraagd. In de Britse kant, Financial Times zegt de gouverneur dat nog maar de helft van het werk is gedaan en dat het vertrek van de Nederlanders voor onzekerheid zal zorgen op een belangrijk moment in de economische ontwikkeling van de regio. De gouverneur zegt verder dat de bevolking van Oeruzkan blij is met de Nederlanders en dat er veel is bereikt. De kwaliteit van opleidingen voor gastouders wordt strenger gecontroleerd. Alleen opleidingsbureaus die voldoen aan de nieuwe, strengere wettelijke eisen krijgen geld van de overheid. Aan de andere kant worden gastouders die al functioneren ontzien. De lijst met de benodigde diploma's wordt uitgebreid, zodat de meeste gastouders geen aanvullende opleiding hoeven te volgen. Dat heeft staatssecretaris Dijksma een maand voordat de nieuwe wet moet ingaan nog besloten. De nieuwe wet is erop gericht om kinderen te laten opvangen door gekwalificeerde gastouders. In Zuid-Korea hebben parlementsleden van de oppositie boetes gekregen wegens gewelddadig gedrag in het parlementsgebouw. Het incident speelde zich bijna een jaar geleden af. De woedende politici probeerden destijds met mokers en cirkelzagen de deur te forceren van een vergaderruimte van de regeringspartij. De gewelddadige oppositieleden waren bang dat de regering een handelsverdrag zou doordrukken. Later leidde het omstreden verdrag tot gevechten in de parlementszaal. Leden van de oppositie raakten slaags met beveiligers die een eind wilden maken aan hun protestactie. Na bijna een jaar zijn alle relschoppers in Zuid-Korea er met een boete van afgekomen. Het productiebedrijf van tv-maker Bovenerven van Dorens heeft een internationale Emmy Award gewonnen voor het programma De Phone. In Nederland stond de AVRO het programma uit. Het format is inmiddels aan meer dan 50 landen verkocht. Ook acteur Robert de Hoog was genomineerd voor een Emmy Award voor zijn rol in de telefilm Skin, maar hij viel niet in de prijzen.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 Dit is 7 eh, minuten over 2 op deze 22e van november. Jorde Duenderen als eerste van dit uur van Zondag in Kennemerland. Deze zondag in Kennemerland die trouwens bomvol staat van de sport. We hebben zometeen Bloemendaal hockey en ook Bloemendaal voetbal.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 Not much of a girlfriend. seem to luistert naar AB Radio en ZFM's antwoord op deze zondagmiddag zonnig. Maar ja, de regen heeft uh, gespeeld bij de wedstrijd van eh, Bloemendaal, hè Tjerk? Dat eh, klopt helemaal. Bloemendaal moest vandaag naar Sparenwoude toe om te spelen voor de Haarlems Dagblad En dat was de Ze En helaas door de zeersomstandigheden kan het niet doorgaan. En dat klopt ook, want we hadden om 12 uur gebeld. Om 12 uur zouden we herkeurd worden. En om 12 uur hadden we gebeld, toen zouden we doorgaan. En ja, we staan er voor de deur bij Sparenwoude. En alsnog hebben ze het afgelast. Nou eh, met het veld nog geweest. Dat was ook niet mogelijk. Want de plassen stonden op het veld. Dus eh, ja, dan eh, kan je niet gaan voetballen. Want dan schop je de hele mat aan gort, zeg maar. Dus dat is een verstandig besluit geweest. En dat betekent dat we dan nu dus, ja, IJs en Weder, die er dinsdagavond dat zal moeten inhalen dus- dinsdagavond om 8 uur. Maar ja, gezien de weersomstandigheden wat men verwacht, dat men verwacht heel veel regen weer vanavond en morgen, dan zal dat uh, <laughs> worden. Dat is hele voorwater weer. Ja, het zal dus lastig worden wanneer die wedstrijd echt gespeeld kan worden dus. Ja, ja, ja, ja. ja. Hoe gaat het eigenlijk verder met Bloemendaal? Want eh, we zijn nog eh, ja, halverwege de competitie nu. Nee, nog niet, nog niet. Hè. Eh, zondag is het de, de uit en dan is, uh, dat is de laatste van, van de eerste helft, zeg maar. Maar met Bloemendaal gaat het goed. Bloemendaal staat in het linkerrijtje op de vijfde plek vier punten van de bovenste af. Dus dat is te overzien eigenlijk. Ja, Bloemendaal heeft een, eh, had een goede start. Dus, dus met drie zware wedstrijden. Waarin ze dus eh, wonnen van uh, eh, Zwarens van uh, Ze speelden gelijk bij United Davo. Ze speelden gelijk bij SVA. En Olympia verloren in de laatste minuten met 1-0. Ja, dat is natuurlijk zonde. Maar dat waren wel gelijk de allersterkste die je dan gehad hebt. En dan krijg je een ja, daar laat je de punten dan liggen. En Allianz, ja, dan speel je de laatste minuut ook nog een keer gelijk. Dat zijn zure punten die je laat liggen. Maar ja, de, de, de, de, de, de, de spirit is goed. Want de laatste drie wedstrijden hebben ze op rij gewonnen maar liefst. Dus dan, ja, dan zit de flow erin. Ja, nou ja, goed op weg in ieder geval richting eh, de winterstop, laten we het zo zeggen. Dat is heel belangrijk. En vandaag dus een... Eh, de, de, de, de, prijzen, de, de prijzen worden natuurlijk verdeeld na de winterstop. Ja, dat is ook zo. Nou, vandaag in ieder geval dus eh, lekker een rustdagje. Genieten van Tjerk. En wij spreken jou natuurlijk volgende week voor het eh, verslag van eh, de wedstrijd als die hopelijk doorgaat. Ja, volgende week is een kunstgras, dus dat zal wel meevallen dan. Dat is bij DSK. Dus dat zal er niet zo snel afgelast worden. Want DSK kan je natuurlijk altijd voetbal op kunstgras. En aangezien de bron dus zeg maar niet meer zo snel meer centraal aflast. Omdat er steeds meer verenigingen natuurlijk kunstgras hebben. Ja, nou ja, dat is in ieder geval een voordeel. Eh, dus deze week dus geen wedstrijd voor Bloemendaal volgende week. ja, zo hoog waarschijnlijk wel. Tjerk, dankjewel in ieder geval. En eh, ja, de wedstrijd van Bloemendaal die gaat natuurlijk wel door. Neem ik het over hockey, want daar spelen ze gewoon op kunstgras. En die wedstrijd die begint daar kwart voor drie. Daar gaan we zo meteen eh, naar bellen, want Frits zit er al. En hier is straks een bijzonder iemand bij zijn microfoon staan. Zometeen dus hockey op AB Radio en ZFM Zandvoort. En ook nog nieuws, sport en actualiteit, maar ook fijne muziek. just a second. You're gonna wanna hear this, I'm sure. So sit down, baby. When everything's unpleasant, you seem to be the only cure. Cause when you're gone, I sit around the house just watching TV and see the world changing on me. The world keeps changing and I don't know what to do without you. Dancing girl, the sun is shining and the birds are flying, but I feel blue. The world keeps changing our me. The world keeps changing The world keeps changing Every day is the same old story. There are so many troubles in the world, and I'm sorry. What more can I say? You clear out the gray, come bring the sun to me. The world keeps changing, and I don't know what to do without you. So listen, girl. The sun is shining and the birds are flying, but I feel blue. The world keeps changing all me. the world keeps changing on way. The world keeps changing on The world is changing. Don't we believe it? The world, the world is changing, changing on me. The world, the world is changing, but it's still me and my baby. The world, the world is changing, changing on me. The world, the world is changing, but it's still me and my baby. The world. Hey, listen up, y'all. This room's a mama. Hit it. Tribute. ZFM Zandvoort op. De zondagmiddag, het is eh, vijf minuten voor half drie. Je luistert dus naar het programma Zondag in Kennemerland. Iedere zondagmiddag wordt het uitgezonden op eh, AB Radio en ZFM Zandvoort tussen twee en vijf. In het programma staat altijd eh, bol van nieuws, sport en actualiteit. En de wedstrijd bloemendaal sparnwoude die is dus afgelast. Maar wat wel doorgaat, dat is natuurlijk de hockey. En daar zit voor ons Frits Reek. Ja, met niet de eerste, de beste, Roderick. Ik zit namelijk naast Sylvia Carres nou denk ik eh, dat jij denkt... Eh, wie was het ook alweer? Die naam heb ik vroeger wel eens meer gehoord. En dat klopt. Ja. Eh, nou, Sylvia Karres is begonnen bij Amsterdam. en heeft zich opgewerkt tot spits in het Nederlands team... dat in de Olympische Spelen van 2004 zilver won. En in 2006 maakte ze deel uit van de WK-selectie. dus het is niet de eerste de beste. En sinds kort, ik zeg het goed Sylvia, hockey je bij Bloemendaal dames 1 overgangsklasse. Een stapje terug. Ja, dat klopt. Nou ja, ik, eh, voor mij is het niet echt een <laughs> stapje terug, want ik ben net eh, bevallen van een dochter. Dus eh, ik kom van ver en ik moet ook nog heel erg fit worden. Dus voor mij is dit best wel een, een hoge, hoge stap hoor. Ik ben natuurlijk van welkom bij Bloemendaal. Ze kunnen een geroutineerde speelster met zoveel ervaring zijn natuurlijk heel goed gebruiken. Waarom heb je voor Bloemendaal gekozen? het is een leuke ploeg, heel jong. Er zit heel veel jong talent in. En eh, Jan Jorn, de coach, eh, die heeft mij ook gevraagd om de spits te begeleiden. En uh, dus die geef ik één keer in de week training. En, heel specifiek. En toen vroeg aan mij, wil je ook niet op de lijst staan en dan weer fit worden en, en zo je ervaring overdragen? Ja, het mooie is, je speelt sinds drie weken dames 1 in het team als, als wisselspeelster. Maar je hebt met Bloemendaal nog niet verloren, want vandaag werd Alecto nipt met 1-0 verslagen. Ja, ja nee, eh, eh, het team is ook echt heel erg aan het groeien. En eh, ja, soms is het nog wel een beetje lastig, zoals vorige week, dan verliezen we een puntje. Maar nogmaals, het is een hele jonge ploeg en we hebben nog best wel een lange weg te gaan. Maar ja, er zit heel veel in en nog heel veel groei, dus dat komt dan. Erg druk ook op andere vlakken. niet alleen dat je eigen bedrijf bent begonnen. Ja. Je zei al, je bent ook pas moeder geworden. Ja. En als klap op de vuurpijl heb je een boek geschreven. Klopt, eh, ligt eh, sinds deze week in de winkel. Pikkelen? Ja, en het is een, uh, eigenlijk een handboek voor jonge talenten, maar ook gewoon ambitieuze sporters. Nou ja, eigenlijk voor iedereen die het wil lezen. Het is, gaat over topsport en hoe, hoe, mijn ervaring is met topsport, waar ik tegenaan liep en hoe ik dat heb opgelost. Mooi gepiekt voor de feestdagen? Ja, dat is voor Sinterklaas. Ik vond het een heel mooi Sinterklaas cadeau en ik hoop dat iedereen het wil kopen en lezen. Eigen bedrijf wat je bent begonnen? Ja, een sportboost. Dat eh, doe ik samen met Kim Lammers. En uh, eh, wij begeleiden jonge sporters eh, in de weg naar hun top. En nou, wij, hebben zelf de ervaring met topsport, dus wij kunnen dat goed over, overdragen. En we spreken de taal van de doelgroep, dus ja, wij denken daar een, een meerwaarde in te zijn. Blijft over de baby? Ja, ja, nou ja, die komt wel op nummer 1 hoor. <laughs> het lijkt alsof ze onderaan komt, maar die staat nummer 1 en gaat voor alles. Maar eh, ik merk dat ik heel veel energie heb om daar nog dingen naast te doen. En eh, die energie geeft zij mij ook. Dat is duidelijk. Sylvia Karres, energie om een heleboel dingen naast het hockey te doen. Maar vanmiddag won ze en passant met haar Bloemendaal van Alecto met 1 tegen 0. En zometeen is ook die andere wedstrijd van Bloemendaal. En die gaan we natuurlijk helemaal live volgen. We gaan zometeen dus meer horen van Frits Reek deze middag... in het programma Zondag in Kennemerland. CFM Zandvoort op de zondagmiddag. Jorde David Kedda, One Love op AB Radio, CFM Zandvoort. Daarmee weer dus 7 minuten over half 3. Zometeen gaan we het hebben over het Veiligheidshuis Kennemerland. En wat dat precies is, daarvoor moet je gewoon eventjes blijven luisteren. En de staatssecretaris van uh, uh, Justitie, Albeirak, die gaat dat eh, voor ons uitleggen. Want wij waren daar afgelopen maandag bij, bij de opening van dat Veiligheidshuis. Dat is dus zometeen op AB Radio, CFM Zandvoort. Bengals en Manic Monday op AB Radio en ZFM Zandvoort. En als we het toch over de maandag hebben. De staatssecretaris van Justitie Al opende afgelopen maandagmiddag het kantoor... waarin tal van instanties gaan samenwerken bij de aanpak van criminaliteit, huiselijk geweld en overlast. En dit kantoor wordt ook wel het Veiligheidshuis Kennemerland genoemd. Zo, wij lachen weer. Ja, inderdaad. En dan zonder dat het allemaal instort. Is een logo. Oh. En dan roepen we met z'n allen. Bij deze uh, verklaar ik het uh, Veiligheidshuis Kennemerland in Haarlem eh, met al zijn open en eraan geopend. Veiligheidshuis is een gebouw waar eh, alle partners in de justitie- en zorgketen bij elkaar zitten. En waar over eh, daders en potentiële daders wordt gesproken in casusoverleggen. Zodat je en preventief kunt optreden en repressief, dus straffen als dat nodig is. Het uh, Veiligheidshuis land heeft echt als focus ook de jongeren en de overlast en de criminaliteit door jongeren. En het allerbelangrijkste is dat een bureau jeugdzorg, het Openbaar Ministerie, de politie, het Centrum voor Jeugd en Gezin met elkaar samenwerken. Eh, waarbij naar de context van zo'n dader wordt gekeken. Dus niet alleen even een korte straf en dan weer terug en dan gaat hij weer door met dezelfde fouten. Maar vooral ook criminele carrières doorbreken. Door met elkaar te praten over wie heeft eigenlijk wat gedaan. Is het gezin in beeld? Eh, wat zijn de echte problemen die veroorzaker zijn van het gedrag? En hoe kunnen we die eh, oorzaken wegnemen? Is dat een agressietraining? Is dat iemand helpen aan een verslaving? Is dat de schuldenproblematiek van het gezin bijvoorbeeld waardoor kinderen door ouders dus amper opgevoed worden. Dus het is een soort multi-benadering, Waarbij alle partners die een stukje van de puzzel in handen hebben... die puzzelstukjes ook met elkaar delen... zodat die hele puzzel een keer gelegd kan worden. Thank you. en ook op ZFM Zandvoort. uit think I like it, hoorde je in het programma Zondag in Kennemerland. En het is eh, kwart voor drie geweest. En dat betekent dat de wedstrijd van Bloemendaal Hockey begonnen is. En Frits Reek die gaat die wedstrijd voor ons volgen. Nou, we zijn eh, op dit moment eh, drie minuten onderweg. Bloemendaal, oranje-zwart. De, de blessurelijst van Bloemendaal lijkt te zijn gekrompen. Het lijken de beurskoersen wel, maar als we goed zijn geïnformeerd, dan zit Ronald Brouwer eh, op de bank. En hij zal misschien wat speelminuutjes krijgen om te kijken hoe de pols voelt. Want eh, daaraan is hij geopereerd. En misschien dat als het meevalt, dan zien we hem nog regelmatig in deze wedstrijd eh, terug. Ja, uiteraard is de stand 0 eh, tegen 0. Eh, Bloemendaal eh, heeft wel iets meer balbezit in die eerste minuten. Maar verder is er natuurlijk nog weinig van te zeggen. Oranje-zwart is het een gedegen middenmotor. heeft wel wat kwalitatieve jasjes uitgedaan. Maar heeft in doelman Mark Jenniskens, de broer van Tim Jenniskens... die bij Bloemendaal speelt als linkerverdediger, een uitstekende doelman. Jeroen Delmee is een van de historische namen van beneden de rivieren op dit moment een eh, kleine onderbreking eh, van het spel. Ja, dat eh, gebeurt. een van de verdedigers van Oranje-Zwart heeft iets aan de knie. Er wordt verzorgd door de fysio. Het, het spel ligt stil. Wat moet ik eh, verder vertellen? Het zonnetje schijnt, eh, toeschouwers zo'n 700, eh, 800 man sterk. er komt ongetwijfeld nog wat bij, want Bloemendaal kennende is men op zoek naar een parkeerplekje hier in de buurt. En verwachting is toch dat er zo'n duizend mensen die laatste thuiswedstrijd voor de winterstop van Bloemendaal willen gaan bijwonen. Vooralsnog zijn hier gespeeld een minuut of, of vijf en er is nog niet gescoord op het kopje 0-0. En Frits worden natuurlijk al eerder deze middag de wedstrijd Bloemendaal voetbal. Die werd afgelast vanwege het veld en daar hebben jullie geen last van, hè? Nee, eh, dat eh, betreft eh, is Bloemendaal erg gelukkig met het nieuwe kunstgrasveld, het nieuwe waterveld wat een paar maanden geleden officieel is in gebruik genomen. Het, het, het, oogt allemaal geweldig. En mocht het gaan regenen van hier tot Tokio of mocht het gaan vriezen... Het, Bloemendaal speelt altijd. Kijk, nou ja, dat is in ieder geval iets wat, eh, wat we kunnen vaststellen. Goed, eh, deze wedstrijd gaan we natuurlijk de hele middag volgen. Zometeen na drie uur meer hockey Bloemendaal natuurlijk op AB Radio en CFM Zandvoort. Frits, dankjewel. Tot straks. Zandvoort. Het is eh, drie minuten voor drie. Dat betekent dat we naar het nieuws van eh, drie uur gaan. En eh, zometeen na drie uur meer nieuws, sport en actualiteit op AB Radio en ZFM Zandvoort. kokmakelaars.nl. Aan de Schotensingel 89C te Haardem ligt deze prachtig en rustig gelegen hoekwoning met op de begaande grond mogelijkheid voor praktijkruimte met achter een verhuurde kapperszaak op de eerste verdieping is een ruime L-vormige kamer met prachtig uitzicht over de singel, een dichte keuken met toegang tot een dakterras en een badkamer. Op de tweede verdieping zijn drie slaapkamers. Totale woonoppervlak is circa 165 vierkante meter, exclusief de kapperszaak. Vraagprijs 599.000 euro. Meer informatie kunt u vinden op www.kokmakelaars.nl of bel 023 541 0041. Het huizennieuws wordt u aangeboden door kokmakelaars.nl. Op de rand van de Krim gelegen...